Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel gaan vandaag naar Kiev... voor een ontmoeting met de Oekraïense president Poroshenko. Morgen vliegen ze door naar Moskou, waar ze een gesprek hebben met de Russische president Poetin. Aanleiding voor het diplomatieke offensief is het opgeleide geweld van de afgelopen weken in het oosten van Oekraïne. Merkel en Hollande gaan proberen de strijdende partijen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het besluit van de Europese Centrale Bank dat Griekse banken voor hun kasgeld vanaf volgende week niet langer terecht kunnen bij de ECB leidt tot veel onrust onder beleggers en investeerders. De beurs van Athene dook bij opening bijna 10% omlaag en stond aan het eind van de ochtend op een verlies van ongeveer 6%. Vooral de aandelen van Griekse banken krijgen het flink te verduren met koersverliezen van 15% of meer. Vlakbij station Leiden Centraal woedt een grote brand. Donkere rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. De brand zou zijn uitgebroken bij de bloedbank die in de buurt van het station staat. Het is niet bekend of het treinverkeer last heeft van de rookontwikkeling. De pensioenleeftijd blijft stijgen. Vorig jaar was meer dan de helft van de mensen die met pensioen gingen 65 jaar of ouder. De pensioenleeftijd stijgt al jaren, komt volgens het CBS door wetswijzigingen die ervoor zorgen dat mensen langer blijven doorwerken. Jarenlang was de gemiddelde pensioenleeftijd 61 jaar. Sinds 2007 stijgt de pensioenleeftijd en de algemene verwachting is dat de stijging nog een aantal jaren doorzet. Het is de bedoeling dat Nederlanders blijven doorwerken tot hun 67ste. En hoewel de pensioenleeftijd steeds verder omhoog gaat, stijgt het aantal gepensioneerden ook. En dat komt volgens het CBS door de vergrijzing. In totaal waren er vorig jaar 3,1 miljoen gepensioneerden. Het weer, er trekken winterse buien over het land. Later vandaag trekken de buien weg en dan schijnt de zon geregeld. Het is 0 tot 3 graden.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 Vanuit onze prachtige studio aan de Tolweg. Goedemiddag Ruud. Moet je joh. <laughs> Oh, Ik heb zo'n mazzel in mijn leven. Oh, <laughs> Gelukkig zit er een scherpje tussen, want oma oh, is weer aan het bopperen. Heb jij, er, heb jij mazzel in je leven? Ik eh, altijd. Ik heb zo'n mazzel. Waar haal je dat? Met Albert Heijn? <laughs> ja, eh, ja twee voor één. <laughs> twee halen, twee, eh, nee, één <laughs> halen, twee, twee betalen. ja. Goedendag luisteraars, dit is ZFM Lunch op deze donderdag. Het is 5 februari vanavond. Vandaag, niet alleen vanavond, maar vandaag. Ja, we zijn al een beetje in de stemming aan het komen. Hè? Ja, we zijn, oh, ja. we zijn helemaal al... Hij is in de feeststemming nou. Straks, straks begint het al, hè? om twee uur al. Hè? Dan, ja, eh, ja. ja, dan krijgen we Cor en Don, hè? krijgen we dan. <laughs> Cor en Don. Vlieg met me mee. ja, de regenboog. Ja. Nee, Hans en Bart, hè, die beginnen straks. Hè? straks al, hè? om eh, twee uur beginnen die al beetje het jubileum eh, voor te bereiden. Dan gaan ze gaan vier uur lang... Ja, spannend hè mensen. Vier uur oh. lang gaan ze dingen draaien uit het jaar uit 1990. Tja. Eh, het, jaar dat CFM officieel van piraat tot lokale zender werd. Ja. 9 februari, 25 jaar geleden. Fantastisch hè? Ja. Van piraat naar echte radiozender. Ja. Geweldig. Geweldig. En leuk dat we daar dan deel mogen van uitmaken. De komende eh, dagen is het natuurlijk gewoon feest, hè? Ja. We gaan straks eh, Albert-Jan nog even vragen wat er nou allemaal precies te doen is. Dat is de enige man die het weet namelijk. Wij weten het allemaal niet, maar... <laughs> We hebben wel ongeveer een idee. Ja, ongeveer. En we weten zo ongeveer hoe laat we waar moeten zijn en waarom. Ja. We gaan straks onze programmaleider met een lange ei even vragen... Eh, <laughs> om ons even eh, alle ins en outs te vertellen. niet te lang hoor, want van de week was hij zeven minuten bezig. Ja, maar het is een hartstikke lang schema. Het duurt gewoon 25 uur joh. Ja. ja. Maar uh, eh, 25 uur live radio vanaf morgenmiddag 4 uur. Maar liefst tot en met eh, vrijdag, zaterdagmiddag 5 uur als ik het goed heb. Ja, ja, ja, dat moet dan zo natuurlijk. Ja, tot vijf uur. van vijf twee tot vijf is het eh, laatste live programma in het kader in eh, Strand en Talassa. Ja, dat weet ik ook. Ja, door Albert-Jan en... Eh, die andere piraten En, en, en Rob, andere weet je wel, die eerste piraat, de hoofdpiraat, zullen we maar zeggen. Hoofdpiraat. we, gaan, we, gaan hem, we gaan hem zaterdag wel een lapje voor zijn linkeroog doen. Hè? Ja, op zijn minst, op zijn minst. <laughs> En zo'n kompas bij zich die nergens naartoe wijst. Ja, precies. Ja. Ja, maar kijk, dat weet ik dan wel weer. Omdat oh. om zes uur begint het feest. Kijk, en dan wordt het voor mij interessant natuurlijk, hè? Oh? Ja. Om zes uur, mensen, bent u allemaal, allemaal, al onze fans van... Dat, eh, zeg dat nou niet, joh. ja, ik zeg het gewoon. Ik mocht het zeggen van onze voorzitter. Oh. Allemaal Iedereen. Allemaal, allemaal, die, allemaal, allemaal, allemaal op de ja. Om 6 uur begint het grote feest ter ere van het 25-jarig bestaan van CFM bij Strand en Talassa van 6 uur tot draaien, half negen. Ik ga een plaatje draaien. Ja jongen, ben je toch flauw hè? Ik ga een plaatje draaien. Wordt het eindelijk leuk, gaat hij een plaatje draaien. Ja, ik ga een plaatje draaien. En dan eh, draai je een plaatje. Dat is een plaatje hoor. Wat voor plaatje is het eigenlijk? Richard Marx. Ken ik niet. Right here waiting. Zo so mooi. prachtige plaat de jaren 90. Schitterende nummer, Richard Marx. En dat heette Right Here Waiting. Ja, ik zit hier ook wachten tot het twee uur is. <laughs> Zo. Wat zei je nou? Ik zei, jongen, jongen, jongen, jongen.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 I said, Hey, honey. en Walk on the Wild Side van het album Transformer. FM. Voor Zandvoort en de regio. En dat was een hele leuke 3-in-1 voor vandaag. Eh, ja, en dan is het nu tijd aan eh, onze ster uh, dames en heren. onze Dolly met het regio nieuws. <laughs> <laughs> ja, dankjewel Ruud. Ja. Inderdaad, het eh, regionieuws. Ja, ik wou eerst nog wel even zeggen dat ik het inderdaad een prachtige 3-in-1 vond. Ik was even helemaal weg in de muziek. Prachtig. Ja, Lou Reed, jongen, fantastisch toch? Ik dacht al, waar zat je? Ja, hier onder mijn koptelefoon, helemaal ah. verborgen. Oh. Ja, te genieten. Mm. Maar goed, we gaan eh, met het nieuws beginnen. Ik wil even eerst beginnen met een nieuwsbericht... dat weliswaar niet in de regio is gebeurd... Maar wat wel eventueel naar de regio toe zou kunnen komen. Er is namelijk een eh, hond mishandeld in uh, Op de Pieter Gijzelaan in Zaandam. En... Ehm, die eh, is mishandeld door een automobilist. En hij heeft het dier daarna, na die mishandeling... in een kofferbak van een auto gegooid. En in verband met die mishandeling is de politie op zoek naar de bestuurder van de auto. Het ging om een grijze Volkswagen Passat met een Pools kenteken. En daarom bedoel ik, misschien komt het in de buurt. Misschien ziet u hem rijden ergens. Dan ga ik er even, ik even de bril op zetten. Zo. Het kenteken van eh, deze grijze Volkswagen Passat is een Pools kenteken met S M 68540 De verdachte was blank en had kort bruin haar en hij droeg een joggingbroek. Getuigen kunnen zich melden bij de politie via nummer 09008844. Nou, dan gaan we over naar echt het regionale nieuws. En hoeveel regionaler kan het zijn? In de nacht van zondag op maandag is grote schade ontstaan... aan twee opengebroken loodsen in de Watstraat in Zandvoort. Bij één loods lukte het de inbrekers niet om de deur ver genoeg open te krijgen... maar bij een andere loods van een strandpaviljoen werd niet alleen de deur succesvol geforceerd... maar bestond de buit uit een groot aantal stukken gereedschap. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt eh, eventuele getuigen zich te melden via hetzelfde telefoonnummer als net, maar ik noem het nog een keer 8844 of via meld meldmisdaad anoniem 0800 7300. Piep. De ChristenUnie wil dat de sprinter tussen Amsterdam en Zandvoort... niet meer langdurig stilstaat op station Haarlem. Dat meldt RTV Noord-Holland op haar website. Sinds de nieuwe dienstregeling staat de stoptrein, strop, stoptrein, god wat een woord, stoptrein richting Zandvoort 13 keer per dag 10 minuten lang stil op station Haarlem. De sprinter moet dan wachten op een goederentrein. Onacceptabel vindt de fractie van de ChristenUnie. De partij heeft kamervragen gesteld en hoopt dat de trein tijdens het zomerseizoen sneller naar Zandvoort zal rijden. Piep. Eens in de zoveel tijd duiken er in Zandvoort van die lieve schattige zeehondjes op. Dat is best leuk hè? Ja, want diverse natuurorganisaties in de regio vinden dat ook heel leuk. En daarom zijn ze een initiatief gestart om een reservaat te ontwerpen aan het strand... om zo vogels en zeehonden terug te krijgen naar de Noord-Hollandse kust. Nou, hartstikke mooi. Want door de toenemende recreatiedruk in onze regio... wordt het voor dieren steeds lastiger om een broedgebied te vinden. Nou, en daarom willen de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk... de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en het IVN Zuid-Kennemerland... een strandreservaat ontwerpen op de grens van Zandvoort en Noordwijk... met een lengte van 3 kilometer. En Je zou er dan als bezoeker wel in mogen, maar je mag alleen een uitgezette route volgen om de dieren te spotten. En honden zouden dan aangelijnd moeten worden en je mag er geen herrie en troep maken. Maar dat mag überhaupt natuurlijk niet op het strand, hè? dat snap je wel. Ook al doen jullie dat helemaal niet, maar het mag eigenlijk niet. Goed, piep! Het vangen van twee niet al te snuggere inbrekers was woensdagnacht een makkie voor de Haarlemse politie. Schoensporen in de sneeuw liepen rechtstreeks van de plaats delict... naar de woningen van de verdachte. Piep. Het dagelijks, bestuur van het recreatieschap Sparenwoude... heeft zich in meerderheid uitgesproken om in principe door te gaan... met de ontwikkeling van Fort Benoorden Sparendam... Het punt staat op de agenda van de openbare vergadering van het algemeen bestuur in maart. De bedoeling is dat het fort wordt opgeknapt en dat het toegankelijk wordt gemaakt voor bezoekers. De opslagloodsen zullen worden vervangen door vakantiehuisjes... en in de plannen is ook veel aandacht voor natuurontwikkeling rond het fort. Afgelopen december brak de projectontwikkelaar die was geselecteerd... voor de herontwikkeling van Fort Benoorde Spaarndam de onderhandelingen af... omdat een gedegen financiële onderbouwing van het plan niet mogelijk was... Het bestuur van het recreatieschap benadrukt dat het bij de verdere ontwikkeling omwonenden belang, belangenorganisaties en ondernemers steeds bij de plannen zal blijven betrekken.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 en wordt matig in de polder en krachtig aan zee. Dus het zal voor het gevoel een stuk kouder zijn... dan die 2 graden op de thermometerbuis. De gevoelstemperatuur zal rond de min 6 graden liggen. Vanavond en de komende nacht is het helder... en het gaat overal in de regio weer licht vriezen. De temperatuur daalt naar ongeveer min 3 graden en er waait nog altijd een koude noordoostenwind. Aan zee is hij krachtig van een windkracht 4 tot 6. Morgen profiteren we volop van een hoge drukgebied... dat een uitloper heeft naar zuidelijk Scandinavië. Het zorgt voor een stevige noordoostelijke stroming... met aanvoer van koude lucht. Bij flink wat zon loopt de temperatuur op naar maximaal 2 graden... Maar door die stevige noordooster matig tot vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee... zal het aanvoelen voelen alsof het maar liefst 7 graden vriest. Tot zover het weerbericht, Ruud. it was safe outside Every God touch is gonna make it to the night. She's gonna make it. zeven minuten van dit prachtige nummer. Geschreven door Bruce Springsteen. En het nummer dat heet natuurlijk... Blinded by the Light. Ja, en dan, uh, dames en heren... ja, eh, en dan eh, volgt hier de tip van de dag, dames en heren. Want dat is heel belangrijk. De, dus de tip van de dag, hè. De tip van de dag. Ja, de tip van de dag. Wilt u geld verdienen met Facebook? Ja, ah, dat willen we wel. Wil je dat wel? Nou, oké, dan volgt hier de tip van de dag. Ga op Facebook, eh, log in bij Facebook. Ga naar uw instellingen. Punt 2. Verwijder uw account. Verwijder uw account. Punt 3. Ga, Ga je, weet ik. hij is mooi. hij is leuk toch? Ja, hij is hartstikke leuk. Dat vind ik wel. Ja. Dit is uh, Shot. En Imagine Dragons. Imagine Dragons. Een nieuwe single en dat nummer dat heet Shots. U hoort hier, hè? rijp en groen en eh, weet ik het allemaal niet. En, eh, nou ja, van alles wat.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 Native girls all dance and smile. Helps soldiers celebrate his leave. Makes every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. It's a fact, Mom. It's a fact. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer, like the Yankee girls, the native swoon. When she hears her bingle croon, drinking rum and coca cola, go down Point Kumana, both mother All night long, make tropic love. The next day, sit in hot sun and cool off, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumala, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. oudje van eh, de Andrew Sisters. Ja, ja. Later heeft dit nummer nog eens, uh, eens een keer eh, model gestaan voor de Big Bamboo.